Lot Lewin met het NOS Journaal. Een van de geldschieters van de Assenhaag lijkt banden te hebben met terrorisme. De financier is een liefdadigheidsinstelling in Kuwait... waarvan twee vestigingen op de Amerikaanse lijst voor terrorisme staan. De inlichtingendienst AIVD heeft de gemeente Den Haag daar vorig jaar voor gewaarschuwd. Dat bevestigen bronnen aan Nieuwsuur en NRC Handelsblad. Deze media ontdekten ook dat in de moskee nog altijd radicale preken worden gehouden, waarin wordt gepleit voor zaken als de sharia en vrouwenbesnijdenis. Het ongebruikelijke DNA-onderzoek naar de Golden State Killer leidde in eerste instantie naar een onschuldig persoon. Eerder deze week werd bekend dat de politie in Amerika de verdachte op het spoor kwam via een website die DNA-testen aanbiedt. De politie stuurde DNA op dat bij het moordonderzoek was gevonden. Aanvankelijk kreeg de politie zo een 73-jarige man uit een bejaardenhuis op het oog, maar na verder onderzoek is een oud-politieman opgepakt. Hij wordt verdacht van het plegen van 13 moorden op meisjes en vrouwen en tientallen verkrachtingen in de jaren 70 en 80. Een mogelijke handlanger van de beruchte Mexicaanse drugsbaron El Chapo zit vast op Curaçao. Hij wordt ervan verdacht dat hij jarenlang cocaïne naar de VS heeft gesmokkeld. De Amerikanen hadden gevraagd om zijn arrestatie. Het gaat om een man uit Canada. Toen hij in januari naar Curaçao vloog, werd hij meteen gearresteerd. Curaçao heeft via Nederland een uitleveringsverdrag met de VS. Schrijver Arnon Grunberg verdwijnt van de voorpagina van de Volkskrant. Hij stopt met de voetnoot, een rubriek waarvoor hij acht jaar lang elke dag een stukje schreef... zonder ooit een dag over te slaan. Op woensdag 16 mei verschijnt de laatste voetnoot. Het weer dan nog, het is bewolkt met kans op lichte regen.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 Uit ze kraaien is de rijkdom van het veld. Het hier haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren de toender, ze bleven altijd vrij. De zinskiet schiet al is nog breed. verschilt het kanker. De tune valt door de stad.